Goedemiddag, ik ben Casper en dit is het nieuws van NOS op 3. Door een fout waren miljoenen namen en adressen van mensen met een koophuis op te vragen. Die kon je halen uit het kadaster, een database van de overheid... waarin onder meer staat van wie koophuizen zijn. Normaal gesproken zijn gevoelige gegevens alleen op te vragen... door bijvoorbeeld notarissen of deurwaarders. Maar volgens RTL Nieuws konden ook anderen makkelijk... in het afgeschermde deel van de website komen. Daar kon je een naam intikken en vervolgens het adres van diegene opzoeken. Volgens de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens... was dat gevaarlijk voor bijvoorbeeld bedrijven bedreigde journalisten, activisten en politici. Chaos op veel vliegvelden in het Verenigd Koninkrijk. Door een storing bij de Britse luchtverkeersleiding is het vliegverkeer daar flink ontregeld. Het is vandaag een vrije dag in de UK en veel mensen zouden weer terug naar huis gaan. Maar het lijkt erop dat veel vluchten vertraging oplopen of worden geschrapt. In Zweden is een Rus aangeklaagd voor spionage. De man woonde in Stockholm en deed alsof hij een normaal leven leidde. Hij verkocht Zweedse onderdelen aan Rusland, vertelt correspondent Rolien Kreton. En die onderdelen zijn onder andere eh, belangrijk voor de wapenindustrie industrie. Dus het gaat om onderdelen van satellieten en drones en camera's. En die onderdelen die hij verkocht eh, worden gebruikt door het Russische leger. Volgens het Zweedse Openbaar Ministerie zou de Russische geheime dienst regelmatig spullen hebben besteld bij de man. En in Noord-Holland is een dorenhaai uitgezet die twee jaar geleden per ongeluk in een visnet was beland. Het dier raakte gewond en werd in de tussentijd opgevangen bij de zeehondenopvang Ecomare. Nu is hij dus weer helemaal de oude. Hij kon terug de Noordzee in. En daar nou ja, hopen we dat hij gaat bijdragen aan de populatie. Want het gaat niet zo goed met de dorenhaai in de Noordzee. Vroeger, 30 jaar geleden, was dit echt een hele algemene haaiensoort in de Noordzee. En tegenwoordig wordt die eigenlijk steeds zeldzamer dat komt omdat ze, net als deze haai, dus steeds vaker in visnetten belanden. Dan nog het weer. Het mix van zon en wolken met kans op een paar korte buitjes. Het is een graad of 20.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 Nederland geeft geroofde wapens terug aan Sri Lanka. Het gaat om zes voorwerpen uit het Rijksmuseum... die tijdens de koloniale tijd onterecht in Nederlandse handen zijn gekomen. Speelgoedketen Intertoy staat opnieuw te koop. Het bedrijf met 220 winkels kwam in 2019 in handen van de huidige eigenaar... die ook eigenaar is van Blokker en BCC. Volgens de eigenaar is het tijd om Intertoys weer door te verkopen... en worden op termijn ook Blokker en BCC verkocht. Het weer, geregeld zon, maar ook een bui. Het is ongeveer 20 graden.